Het Holtkamp met het NOS-journaal. Bij verschillende aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 35 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op tussen een groep studenten bij een politieschool. Volgens de autoriteiten zijn bij die aanslag 20 mensen om het leven gekomen en 25 gewond geraakt. Later waren er in Kabul nog twee zware explosies. In het centrum van de stad ontplofte een vrachtwagen. Daarbij vielen 15 doden en bijna 250 gewonden. Het Tiki-bad in pretpark Duinrel in Wassenaar is vanavond ontruimd vanwege een brand. Er was kortsluiting ontstaan bij een van de glijbanen. Ongeveer 900 badgasten zijn direct geëvacueerd. Ze konden rond half elf weer naar binnen om hun spullen op te halen. Twee medewerkers van het Tiki-bad raakten licht gewond. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa was het vandaag warm. In Tsjechië, Polen en Hongarije werd het meer dan 40 graden. In Malta en op Cyprus zijn zelfs temperaturen van boven de 50 graden gemeten. Door de hitte is de bosbrand in Spanje lastig te blussen. Het is er kurkdroog, waardoor het vuur makkelijk om zich heen grijpt. In Zuid-Duitsland is de recordtemperatuur van 40,3 graden geëvenaard. Op verschillende plekken in Duitsland zijn maatregelen getroffen. Zo is de glazen koepel van de Rijksdag in Berlijn nog steeds dicht... omdat het daar bijna 50 graden was. In Frankrijk zijn hittewaarschuwingen gegeven. De Nederlandse waterpolosters zijn er in Kazan niet in geslaagd de wereldtitel binnen te halen. De ploeg verloor in de eindstrijd maar net van de Verenigde Staten. Het werd 5-4. Nederland begon goed aan de finale, maar had moeite met de fysiek sterke tegenstander en miste in het laatste kwart een strafworp.